1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren... hebben alsnog recht op een uitkering. Na een jarenlange juridische strijd deed de Centrale Raad van Beroep... vandaag een definitieve uitspraak. Tussen 2004 en 2008 was er geen regeling. Dat betekende dat zwangere zelfstandige ondernemers... geen geld kregen van het UWV, terwijl ze daar wel recht op hadden. En vrouwen die alsnog aanspraak willen maken op de uitkering... moeten zelf naar de uitkeringsinstantie stappen om het te regelen. De attractie die op een kermis in de Amerikaanse staat Ohio afbrak... staat ook op de Tilburgse kermis. De attractie is gemaakt door een Nederlands bedrijf... dat laat weten dat het kermistoestel voorlopig dicht blijft. Het bedrijf sluit niet uit dat de attractie op meerdere plekken in Nederland staat... Bij het ongeluk in Amerika kwam een man van 18 om het leven. Zeven anderen raakten zwaar gewond. Waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Vlamingen die in de buurt van de brand in de Mergelgrot wonen... mogen pas weer terug naar huis als de brand is geblust. In totaal zijn nu 13 Belgische omwonenden geëvacueerd vanwege rookoverlast. Die is ontstaan door het brandende hooi en stro in de Kannerberg. En Australië trekt zo'n 275 miljoen euro uit om de Rode Mier te bestrijden. Het beestje is waarschijnlijk begin deze eeuw via schepen uit Zuid-Amerika naar het continent gekomen en zorgt voor veel overlast. Ze eten zaden, roeien lokale diersoorten uit en vreten aan wortels van gewassen. De Rode Mier komt nu vooral voor aan de oostkust, maar Australië is bang dat het dier zich razendsnel over het land zal verspreiden zoals dat ook in de VS is gebeurd. Daarom gaat een speciale eenheid de rode mieren vanaf september bestrijden. Het weer nog bewolkt en op de meeste plaatsen droog en ook wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen wat meer zon, maar ook een bui. En het weekend wisselvallig met meer buien dan 21 tot 24 graden.